Wang deed zijn uitspraken na gesprekken in Egypte... met zijn Egyptische ambtgenoot en de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Op de westelijke jordaan heeft het Israëlische leger gisteren vijf Palestijnen gedood. Volgens Israël werden twee jongens doodgeschoten die het vuur hadden geopend bij een controlepost bij Hebron. Twee andere tieners werden gedood nadat ze een explosief zouden hebben gegooid naar een militaire basis in de buurt van Ramallah. En ook in een vluchtelingenkamp bij Jericho werd een Palestijn gedood. Hamas heeft een video gedeeld met erin drie Israëlische gijzelaars... die in de Gazastrook worden vastgehouden. In de video roepen de gijzelaars op om het offensief... tegen de Palestijnse militante beweging te stoppen. Hamas zei eerder dat het lot van veel andere overgebleven gijzelaars onbekend is. Ze zijn volgens Hamas mogelijk gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Oxfam Novib wil extra belasting voor de superrijken. Volgens het jaarlijkse rapport dat Oxfam uitbrengt... voorafgaand aan het Wereld Economisch Forum groeit de economische ongelijkheid. Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. De gemiddelde Nederlander is er door de prijsstijgingen een half maand salaris op achteruit gegaan. In Rio de Janeiro zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen door noodweer. Ook worden nog een vrouw en een kind vermist. Vooral de regio ten noorden van de Braziliaanse stad werd dit weekend getroffen door zware regenval. De burgemeester van Rio heeft een noodtoestand uitgeroepen... en president Lula heeft financiële steun toegezegd. Het weer winterse buien. In het hele land is er kans op gladheid.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 But this is the moment when all I have done, all of the dreaming, scheming and screaming becomes wild. This is the day. Just see it shine when I. fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. This is the moment, the greatest moment. Yes, my dreams are depending through the dark. Or sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find.